Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Windhozen en hevige regenval hebben in het zuiden, oosten en noorden van het land veel schade veroorzaakt. Vooral de Achterhoek werd getroffen. Op het terrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde raakten vier mensen gewond. Door het noodweer stortte tenten in. Niet ver daar vandaan, in Vragender, werd een stuk van een kerktoren afgerukt. Het kwam op een café terecht, maar niemand raakte gewond. In Hengelo werd een deel van het stationsdak weggeblazen. In de provincies Limburg, Groningen en Drenthe werd vooral overlast veroorzaakt. Door blikseminslag en bomen op de rails rijden op sommige trajecten in het oosten van het land geen treinen. Bij verzekeraar Interpolis zijn vanochtend 2000 schademeldingen binnengekomen. De schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen. De terreuraanslag op mensen die gisteren in Oeganda de WK-finale bekeken... is mogelijk uitgevoerd door Somalische zelfmoordterroristen. Het dodental is met, is met 10 opgelopen tot 74. De Somalische militante groepering Al-Shabaab, die banden heeft met Al-Qaeda... lijkt achter de aanslagen te zitten. Een commandant van Al-Shabaab heeft twee dagen geleden opgeroepen... tot aanslagen in Oeganda en Burundi... vanwege hun deelname aan de internationale troepenmacht in Somalië. Oeganda houdt zijn troepen in Somalië, liet de regering vandaag weten. Een andere functionaris van Al-Shabaab zei vandaag dat hij blij is met de aanslagen, maar hij eiste niet de verantwoordelijkheid ervan op. De doden van de aanslagen vielen op het terrein van een rugbyclub en in een Ethiopisch restaurant. Nederlanders zijn vorig jaar meer frisdrank, water, sap en siroop gaan drinken. De frisdranken zijn het populairst. Per hoofd van de bevolking werd meer dan 100 liter frisdrank gedronken, een stijging van bijna 4 De frisdrankindustrie denkt dat de stijging ook te maken heeft met het grote aantal nieuwe frisdranken, hoewel de consument wel merktrouw was.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 really him stressed from his job, and I ain't making it easy. I know you see him bugging but I know deep inside he don't mean it. It gets hard sometimes, but I need man. I don't think you understand.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 het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.